Door de diefstal moesten leerlingen van VWO en HAVO langer wachten op de uitslag. Op de Ibn Galdoen school is al eerder fraude gepleegd met examens. Dat zei de rector van de scholengemeenschap, Renders, in het tv-programma Knevel en Van de Brink. In 2010 verbeterden twee leraren van het Ibn Galdoen de antwoorden van leerlingen voordat de examens naar de tweede corrector werden verstuurd. Eerste Kamervoorzitter De Graaf ontkent dat hij bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander PVV-leider Wilders bewust bij de koning heeft weggehouden. Gisteren schreef de Volkskrant dat Wilders geen plek kreeg in de commissie van in- en uitgeleide. De Graaf zou dat hebben gedaan omdat Wilders het koningshuis niet goed gezind is. In een brief van de PVV zegt de Graaf dat hij de ophef betreurt. Hij wilde de commissie zo klein en gevarieerd mogelijk houden. Hij realiseerde zich wel dat Wilders in de commissie veel aandacht zou krijgen... maar hij ontkent dat er een kunstgreep is toegepast. De Graaf heeft naar eigen zeggen alles besproken met Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg.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 Wake Up Sunshine, dat was de tweede LP van deze gasten Chicago. En de eerste LP waarbij ze dan alleen de naam Chicago gebruikten. Want wat eraan vooraf ging, toen noemden ze zich nog Chicago Transit Authority. Welkom dus bij het, eh, mm, tweede, <laughs> het laatste uur van de nacht ging het anders. Het vierde uur alweer met aandacht voor een aantal artiesten... die op het Pinkpop podium zullen staan de komende dagen, het komend weekend. En aan het eind van het programma nog een paar interessante televisietips. En ook natuurlijk aandacht zo halverwege dit uur voor drie liederen gezongen in de Franse taal. Oftewel drie chansons op een rijtje. morgenavond ontstaan staan deze gasten die nu hoort op een van de podia van Pinkpop. We hebben een nieuw album uitgebracht, maar dit is uit eh, het verleden. Queens of the Stone Age. Hier zijn ze met Make It With You. just ain't my thing. ze op het eh, hoofdpodium zouden staan. Maar ze moeten met minder doen. Maar ze bleef misschien daardoor wel aantrekkelijk. Je hebt geluisterd naar Queen of the Stone Age met een hit Make It With You.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 Dat wil zeggen, de opname die je hebt gehoord... die werd gemaakt 2012, 21 november van het vorig jaar. Dus in het ochtendprogramma van Gil Passenger. Let Her Go. Regina Spector, dat is een eh, talentvolle singer-songwriter. Ze zingt, ze speelt piano, maakt wonderschone melodietjes. Vorig jaar verscheen van haar een album en op dat album is ook een liedje te vinden onder de titel Don't Leave Me. Ze komt 31 juli naar Paradiso. Zal ook treden op het Siget Festival en Pukkelpop zal ze ook aandoen. En misschien wel Lowlands, maar dat is een gerucht. Down Puissant van de Cheap, Cheap Seats. Dat is een LP die vorig uitkwam van zangeres eh, Regina Spector. 31 juli zal ze optreden in Paradiso. Ze doet het Siget Festival aan een Pukkelpop. En omdat ze Pukkelpop is, zijn er ook weer de geruchten ontstaan... dat ze misschien wel eventueel naar Lowlands zou komen. Maar goed, dat is vooralsnog een gerucht op eh, de site, op de website van Lowlands... is haar naam in ieder geval niet te vinden. Maar de naam is wel te vinden op het lijstje van de nacht. het anders van deze dag. Don't Leave Me, een van de nummers dus van eh, What We Saw from the Cheap Seats. Regina Spector. Anouk, onze Anouk. Daar is dus een nieuw album uit Sing Sad Along Songs. En vorige week had ik daar een prijsvraag van. Ik liet namelijk een liedje horen, een oud nummer van haar. What Have You Done? En de vraag was van wie is dat origineel? Want het is namelijk een cover. En het is Alois oude Wernink die onder andere er waren vele goede inzendingen. Die eh, onder andere de goede inzending had gemaild. Na de nacht ging het anders, want dat was origineel een nummer van Abel. Een Nederlandse band. En Abel die had het destijds genoemd eh, Onderweg. Dit is een nummer van dat Sing Set Along Songs van Anouk. Pretending as always. look at the ground, it's filled with lies. When you got lost... I got so lonely, give it time. Don't move on, let it dry. Time's passing by so slowly. Borderline face, I'll keep it straight. Cause no one knows, I only have dark days. my face, pretending as always. And these are the bright days. Pretending as Always, een van de songs te vinden op Sing Sad Along Songs, het meest recente album van Anouk, waarvan dus een exemplaar richting Apeldoorn gaat, want daar woont Alois Oude Wernink. Die heeft namelijk een exemplaar van dat album van Anouk gewonnen. Ik neem je even mee naar 8 eh, mei, jongsleden, met het oog op morgen. Naast de rubrieken en de items was er ook het live optreden van Douwe Bob. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. And you don't have to stay. reeks afleveringen van de beste singer-songwriter van Nederland... met onder andere Giel Belen en Erik Corton. Vorig jaar was de eerste aflevering daarvan en Douwe Bob kwam als winnaar uit de bus. En zie daar wat er allemaal kan gebeuren in een jaar. Nu staat hij op het uh, eh, Pinkpop podium. Zijn optreden zal zaterdag op de 3FM stage plaatsvinden. En als je denkt van, nou, allemaal leuk, maar ik kan er niet bij zijn. Eh, geen nood, want het is ook allemaal te volgen via internet... en op radio en televisie. Radio vooral 3FM natuurlijk en eh, televisie. Dan kan je in ieder geval op Nederland 3 terecht. De Stereophonics, ook zo'n gezelschap wat al jaren bestaat... en die zullen zondag optreden op Pinkpop. Maar in 2003 11 juni 2003, toen waren ze bij Leuk is Anders. Misschien ken je dat programma nog wel met Dolph Jans op de vrijdagmiddag tussen 12 en 2. historische archief van de VARA. Het programma Leuk is Anders van Radio 3. 11 juni 2003. Toen werd dit opgenomen in het programma Leuk is Anders met Dolph Jansen. Die was en is nog steeds een grote fan van de Stereophonics. Je hoort het gezelschap met Maybe Tomorrow. En zondagmiddag zullen ze dus optreden bij Pinkpop. Hierbij, De Nacht Ging Anders te vader op Radio 1... ben ik toegekomen aan de drie liederen gezongen in de Franse traal. Drie chansons. Je hoort zo dadelijk Yves Duteuil. Die wordt voorafgegaan door Richard Anthony. Maar allereerst de aandacht voor een zangeres... die je ook wel kent, denk ik. Zaz. Dit is de nieuwe single en die heet Onira. Onira, écoutez nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons. on fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh, oh, oh, Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert de laisser jouer, nous, nous sommes la terre.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 Yves Duteuil, je hoorde hem hier met het liedje Prendre un enfant 1979. Daarvoor, uit de jaren 60, iets wat je ook kent van Dusty Springfield... I only want to be with you. Dat werd à présent, tu peux t'en aller. En het werd gezongen door Richard Anthony. En spiksplinternieuw, de zangeres Zas met Onira. Straks over um, dik 20 minuten op deze zender... tijd voor het Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Hier en onder andere aandacht voor de eindexamens. Het soort eindexamensjournaal wordt het met blije gezichten van mensen die geen zoen samen hoeven over te doen. En natuurlijk ook aandacht voor het voetbal. Jong Oranje tegen Spanje. Wat 3-0 werd ten voordeel van de Spanjaarden. De nabeschouwing dus in het Radio 1 Journaal straks. Vanaf 2 minuten over 6 op deze zender. Radio 1 en dan allemaal tot half tien. Dit wordt David Quay, Hij is jarig vandaag. vandaag wordt hij 45 jaar oud. David Gray, 2001, 2001, toen werkte hij mee aan een album van de Britse producers Orbital. En je hoorde de mensen Orbital en David Gray in het nummer Illuminate. En dit is Bots. Meer aandacht voor Bots op de televisie aanstaande dinsdag in het uur van de wolf. Hier is Bots met Hans Sanders, de popmuzikant. Mijn eerste gitaar kocht ik 15 jaar geleden. Een oude Egmond met drie elementen en een kromme nek. Shadows, Buddy en Elvis, ik heb ze aanbeden. Met de radio open, want de buren waren toch al stapelgek. S'avonds op het strand bij een kampvuur had ik mijn eerste succes. Met het mengelmoes van rock'n'roll, country, blues en moderne jazz. Vijf jaar later ontdekte ik Peter. Ik werd een rocket en ik stond voor het eerst voor een groot publiek. De beuk erin, het lukte steeds beter. Ik leerde wat je kunt doen met een grote bek en muziek. Drie keer in de week was het raak en we gaven hem van katoen. De meiden lagen klaar in de pauze en ik barstte van de poen. Wat heb je toch een leven als popmuzikant? Zo sla je aan de top en zo sta je aan de kant. Je flipt of je flopt twee dingen afgeschaft. En dat is toch al iets. We zingen in het Engels en over niets. Maar we komen voor de radio en we komen op tv. Wij draaien onrustig met die klerenhandel mee. Alleen zegt de firma niet wat wij moeten doen. Wij maken de liedjes en zij zorgen voor de poen maar. Wat heb je toch een leven als jazzmuzikant met Hans Sanders Welen. Hans Sanders in de hoofdrol, legendarische band uit eh, vooral de jaren 70. En je hoorde het gezelschap hier nog eens een keer met het nummer De Popmuzikant. En aanstaande dinsdagavond 11 uur op Nederland 2, het uur van de wolf. Uitgebreid aandacht in de vorm van een documentaire voor deze Brabantse band Bond. Dit is een opname uit Spijkers met Koppen. 21 januari 2012. Het optreden van Blauwtsoen. again. I wanna go talk, I wanna go don't know I wanna go even if I'm snowed up. Hope I wanna go. I wanna go seek your hiding place. I wanna go far, I wanna go down flat face. I wanna grow old and hold her body next to me. I wanna grow up, I wanna grow hair, I wanna go now. I wanna go mad and shout it out. I wanna go peace will hold no war will bring me down. I wanna go down, I wanna go south, I wanna go home, I wanna go here, the north wind blow. I wanna go peace will hold, no war will bring me down. Kijkers met koppen, 21 januari vorig jaar. We waren er vroeg bij destijds om Blauwtsoen te laten optreden. Flame on my head. En zondagmiddag dan zal die op Pinkpop staan, Blauwtsoen. Dit is uit een Vlaamse film die morgenavond op de tv te zien is. Hasta la vista, de film. Iemand staat te wenen, het liedje eruit. Iemand staat te wenen op de parking naar het zuiden. Hij weent zijn tranen met tuiten, al is niet duidelijk waarom. Met het hoofd in beide handen, op de grens tussen de landen. Waarvan je zou kunnen denken dat die leiden naar de zon. Iemand staat op punt om te breken, je kunt hem horen smeken Nee, niemand weet nog goed waarheen. Niemand op de rand van het leven. Het is een even overdeven. En niemand weet nog goed wanneer waarheen. Iemand staat te wenen. Iemand staat in stilte in deze hitte heerst de kilte. Hij heeft een afslag ooit gemist. Hij heeft zich richtingloos vergist. Zijn reisdoel en al wat hij voelt lijkt te zijn vergeten. In zijn hoofd is hij aan het meten hoe ver het reizen is naar huis. Iemand staat op punt om te breken. Je kunt hem horen spreken hij schuilt zich leeg tegen niemand specifiek. Iemand op het kruispunt van het leven. Het is een even overleven. En niemand weet maar goed wanneer waarheen. Iemand staat te wenen. Maarten, al is het niet duidelijk waarom. film die vorig jaar ook in de Nederlandse bioscopen te zien is geweest. Asta la Vista, een Vlaamse film. Die heeft in België, Vlaanderen met name, eh, kijkcijfers, bezoekcijfers, records eh, gevestigd. En die film Asta la Vista die is eh, vrijdagavond ook te zien op de televisie. De Vlaamse televisie op het eerste televisienet 1 dus. En dat vanaf kwart voor negen muziek werd gemaakt door eh, Steen Meures voor die film. En uit die film hoorde je het nummer eh, door hem gezongen Iemand staat te wenen. Dit was De Nacht Klinkt Anders. De muziek die ik gedraaid heb, die vind je op de website www.varendenachtklinkanders.nl En ik ben de volgende week weer. Eh, mijn naam is Groen Koeners. Tot de volgende week en dadelijk. Radio 1 Journaal, Lara Rens en Marcel Oosten. En een mooie dag verder. Groetjes.